Het heeft eurocommissaris Timmermans bekendgemaakt na een bezoek aan het gebied. Hij was daar samen met de Franse premier Valls. Het redden van FC Utrecht heeft de gemeente uiteindelijk 20 miljoen euro gekost. Twaalf jaar geleden dreigde de voetbalclub failliet te gaan en om de club te redden leende de gemeente toen 25 miljoen euro aan een investeerder. Die kon daarmee bouwprojecten rond stadion Galgenwaard afmaken. Maar in 2011 ging het bedrijf failliet en kwam de terugbetaling op losse schroeven te staan. De Rabobank heeft nu een vordering van 6 miljoen euro op het bedrijf overgenomen van de gemeente. De rest is Utrecht wel kwijt. De kwaliteit van rechercheurs bij de politie is niet op orde en te veel zaken blijven onopgelost. Minister van de Steur schrijft in een brief aan de Tweede Kamer dat het niveau van opsporingsmedewerkers flink moet worden opgeschroefd. Verder schrijft Van der Steur dat de reorganisatie van de nationale politie drie jaar langer gaat duren. En het budget hiervoor wordt verhoogd van 230 naar 460 miljoen euro. De oppositiepartijen in de Tweede Kamer blijven moeite hebben met de manier waarop de politie wordt gereorganiseerd. De coalitiepartijen zijn juist blij dat Van der Stuur ingrijpt. De kans is groot dat er tijdens de avondspits zware regenbuien over de Randstad trekken. Ook kunnen enorme hagelstenen vallen en kan het onweren. Automobilisten moeten rekening houden met gevaarlijke situaties op de weg. Verwacht wordt dat de regen- en hagelbuien rond drie uur Nederlands binnentrekken. Het weer op de meeste plaatsen is het nu nog droog en schijnt de zon geregeld. Dus 23 graden in het noordwesten tot 30 in het zuiden. In de loop van de middag dus stevige regen- en onweersbuien.